Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Ierse politie opgepakt voor het plunderen van twee supermarkten... tijdens zware sneeuwbuien in Dublin. Ze worden ervan verdacht dat ze gisteravond met een graafmachine een Lidl openbraken. Ze kwamen een andere supermarkt binnen via een gat in de deur. De Ierse politie kon de verdachten vanwege de sneeuw moeilijk achterna. Ze werden gepakt met hulp van legertrucks en sneeuwschuivers. Het Amsterdamse kandidaat-gemeenteraadslid van Forum voor Democratie, Ramataur Singh, stapt op. Hij was de nummer twee op de lijst. Ramataur Singh kwam deze week in opspraak door een WhatsApp-groep. Daarin schreef hij onder meer dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Homo's hebben relatief een hoger IQ, maar schaden de samenleving doordat ze zich niet voortplanten, schreef hij. Ramataur Singh zegt in zijn afscheidsverklaring dat hij advocaat van de duivel speelde en het standpunt niet onderschrijft. Ruim 6700 mannen hebben vrijwillig wangslijm afgestaan... in de eerste week van het grote DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Dat is een derde van het totaal aantal mannen dat is opgeroepen. De elfjarige Nicky werd 20 jaar geleden doodgevonden op de Brunsumer Heide. De dader is nooit gevonden. Marleen Bart stopt als voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Dat doet ze onder druk van een aantal leden van de vereniging. Aanleiding is de ophef die vorige maand ontstond. Bart stopte toen als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer... omdat ze op vakantie was toen de Kamer zich boog over de donorwet. Ook was er een rel over de huur van de woning waar Bart en haar man wonen. Schaatster Esmee Visser is in haar woonplaats Bijnsdorp in Noord-Holland gehuldigd. Op de Spelen in Zuid-Korea won ze goud op de 5 kilometer. De huldiging is in een buurtcafé. Visser heeft daar een krans gekregen en ontving van burgemeester Onno Hoes nog een gouden sportmedaille. Het weer, vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden.